Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-veilige geweld in Jemen unaniem veroordeeld. In een resolutie wordt president Saleh opgeroepen terug te treden in ruil voor onschendbaarheid. Alle 15 leden van de Veiligheidsraad stemden voor, inclusief Rusland en China, die meestal huiverig zijn om overheidsgeweld te veroordelen. De oppositie in Jemen vindt de resolutie niet ver genoeg gaan en zegt dat Saleh moet worden vervolgd. De Saoedische kroonprins Sultan bin Abdul Aziz is overleden. Hij was een halfbroer van koning Abdullah. De kroonprins kampte al langer met gezondheidsproblemen. In 2009 was hij al eens in New York voor behandeling van een ziekte die nooit bekendgemaakt is. De Saoedische staatstelevisie maakte bekend dat hij in het buitenland is overleden. De leeftijd van de kroonprins is onduidelijk. Hij was in elk geval boven de 80. De NAVO wil nog deze maand stoppen met de missie in Libië. Voorlopig worden er nog wel verkenningsvluchten gedaan om in te kunnen grijpen als burgers gevaar lopen. Familie van Gaddafi in Algerije eist intussen dat zijn lichaam wordt overgedragen aan bevriende stamleden in Sirte. De begrafenis van Gaddafi is uitgesteld om een onderzoek naar de omstandigheden rond zijn dood mogelijk te maken. In Colombia zijn tien militairen gedood door strijders van de terreurbeweging FARC. De militairen liepen in de havenstad Tumaco in een hinderlaag. Het was de bloedigste aanslag van de FARC in ruim een jaar tijd. Tumaco ligt in het gewelddadige zuidwesten van Colombia. Dat gebied is het centrum van de drugsmokkel waar de FARC veel geld mee verdient. Voetbal International heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het RTL 7-programma van Wilfred Gené en Johan Derksen kreeg meer stemmen dan de andere genomineerden, The Voice of Holland en Wie is de Mol. Derksen noemde de prijs eervol, ook al heeft hij naar eigen zeggen niet zoveel met dat hele circus.